Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3 treinreizigers in en om Amsterdam opgelet. Er stopt voorlopig helemaal niets bij station Zuid door een plofkraak. Die was vannacht bij een tickets- en servicewinkel op het station. Niemand is gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Volgens de NS kan het nog wel even duren voordat er weer treinen kunnen stoppen bij Amsterdam-Zuid. En de Russische president Poetin blijft erbij dat Oekraïne iets te maken had met een grote aanslag in Moskou. Afgelopen vrijdag werden zo'n 140 mensen gedood in een concertzaal in de stad. Die aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Maar volgens Poetin werden de schutters aangestuurd door Oekraïne, zegt correspondent Geert Koerkamp. Hij wil hoe dan ook eh, dit gebruiken om eh, ja, opnieuw eh, Oekraïne zwart te maken hè, en opnieuw te demonstreren dat Oekraïne een terroristische staat is. Dat is wat hij steeds doet in de retoriek eh, over Oekraïne, eh, om zo opnieuw de schuld te leggen bij, bij Kiev. In Oekraïne vinden ze het verhaal van Poetin een absurd verzinsel. Vier mensen zijn opgepakt voor de aanslag in Moskou. Het aantal daklozen in Nederland stijgt. In een jaar tijd zijn er volgens het CBS 4000 bijgekomen... terwijl het aantal daklozen jarenlang juist daalde. In totaal zijn er dik 30.000 daklozen in ons land. En op een veiling in Amerika heeft iemand 718.000 dollar afgetikt voor een deur. Het is wel een hele beroemde, namelijk die uit de film Titanic... In de laatste scènes dobberen de hoofdrolspelers erop... nadat ze in het ijskoude water terecht zijn gekomen. I'll never let go. I promise. Nou, op de veiling gingen ook andere beroemde filmspullen onder de hamer. De zweep van Indiana Jones bijvoorbeeld ging weg voor 525.000 dollar. En een van de pakken uit de Spider-Man films werd afgehamerd op 125.000 dollar. Het weer nog een prima lentedag met vanavond kans op wat kleine buitjes. Maar tot die tijd is het droog met af en toe wolken, maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Een vrij gemiddelde ochtendspits voor de dinsdagochtend. Maar wat opvalt is de A44 Den Haag richting Amsterdam. Bij afrit Kaagdorp gebeurde een ongeluk met maar liefst acht personenauto's. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 50 minuten vanaf Oestgeest. Hou daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Verder oponthoud op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en naar de vesting 20 minuten oponthoud. En dan de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn.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 when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And all the rich and famous, your first hit on you are shame.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 een stalen brug van ongeveer 2500 meter lang. Er is nog niets bekend over slachtoffers. Wel is op beelden te zien dat er vlak voor de botsing nog verkeer over de brug rijdt. Op treinstation Amsterdam-Zuid stoppen op dit moment geen treinen. Reizigers mogen het station niet in. Dat komt door een plofkraak vannacht op het station die veel schade heeft veroorzaakt. Er zijn geen gewonden. Voor het eerst in jaren neemt het aantal daklozen in Nederland toe. Het zijn er nu ruim 30.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.